Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meest betrokken bewindslieden zijn het eens geworden over de nieuwe asielwetgeving, melden bronnen aan de NOS. De wetsvoorstellen van PVV-minister Faber worden vrijdag in het kabinet besproken. Het gaat dan onder meer over het afschaffen van de asielvergunning voor onbepaalde tijd... en het afschaffen van voorrang voor statushouders die een huurwoning zoeken. Vanmiddag zei PVV-leider Wilders dat er geen millimeter meer aan de maatregelen mag worden veranderd... omdat zijn partij genoeg concessies heeft gedaan. NSC-leider Omtzigt noemt dat vreemd. Hij wijst erop dat de Tweede Kamer altijd het recht heeft om wetsvoorstellen aan te passen. Drugsbaron Piet S. moet 19 miljoen euro afstaan aan het Openbaar Ministerie. Volgens de rechter heeft de Haagse drugshandelaar dat bedrag verdiend... met de verkoop van 1000 kilo cocaïne. Het OM wilde 99 miljoen euro vorderen omdat S veel meer cocaïne zou hebben verkocht. Maar de rechter achtte dat niet bewezen. Vorig jaar werd Piet S. al veroordeeld tot 17 jaar cel. Een kamermeerderheid wil het rook- en veepverbod uitbreiden. Het moet straks ook gaan gelden op sportterreinen, in speeltuinen en kinderopvanglocaties. Verder wil de Kamer dat sigaretten minder aantrekkelijk en verslavend worden. Bijvoorbeeld door ze een donkere kleur te geven en bepaalde ingrediënten te verbieden. Koning Willem-Alexander is volgende maand in Polen... bij de herdenking van de bevrijding van Auschwitz, 80 jaar geleden. Koningin Maxima, prinses Amalia en premier Schoof reizen met de koning mee. Voor Amalia is het de eerste keer dat ze meegaat naar een herdenking. In het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau werden in de Tweede Wereldoorlog meer dan een miljoen mensen gedood, vooral Joden. Op 27 januari 1945 werd het kamp bevrijd door Sovjet-militairen. Het weer, vanavond en vannacht bewolkt en het is een graad of 7. Daar kan een spat regen vallen. Morgen wat lichte regen en veel wind. Dan wordt het rond de 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan nog een paar korte files. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort voor Muiden 5 minuten oponthoud a 1 van Amersfoort naar Amsterdam voor knoop het Watergraafsmeer 5 minuten.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 Why Don't You Meet Me in Corpus? is een vrolijk en uitnodigend nummer waarin Gary P. Nunn iemand uitnodigt om hem te ontmoeten in Corpus Christi, Texas. little place we like to stay. Take a day or two, make it all brand new on Corpus Christi Bay. being alone And I'm tired of this thing Always being gone But for now we'll have to work a little harder Drive a little farther Do the best that we can Leave the baby with your mama Leave the dog with your neighbors And pack up your van Why don't you meet me down in Corpus There's just so much that I need to say Just find that little place we like to stay Take a day or two, make it all brand new On Corpus Christi Bay Why don't you meet me down in Corpus? There's just so much that I need to say If I could keep it on the interstate I'll be there by Saturday But if you beat me down to Corpus Just find that little place we like to stay Take a day or two, make it all brand new on Corpus Christi Bay. Why don't you make me down in Corpus? Een song met een feestelijke en opzwepende toon. I Feel a Party Coming On gaat over het gevoel dat er een feestje aankomt en de opwinding die erbij hoort. Gary P. Nunn is de vertolker. situation And I've been seriously considering changing my occupation Monday morning I'ma do it fine By Wednesday I'm just putting in time Friday I'm on the phone Talking about a party favoriete album van de maand. De kristalheldere zang van Reep Willems zweeft over een bed van pedalsteel, viool en mandoline. In de tearjerker Sad Songs. They always ask me is emotioneel geladen en gaat over het loslaten van het verleden en het vinden van kracht om verder te gaan. De krachtige zang van Evie May en de meeslepende melodie maken het tot een opvallende song. Ik zou graag een biertje willen doen met Merle Haggard. Zijn stijl van optreden, voorkomen en liedjes. Er is niemand beter dan Merle Haggard. Drake Milligan met de cover van de week. This song something I'm not used to. But I gave up my home to see you satisfied. I just caught sign. Stop by. is een eerbetoon aan de iconische muziekclub Tacoland in San Antonio. Bradley Ballard is de vertolker. Mason County came of age on Grayson Street. Just a dirty dye boys, but it was the place to be. Just a dirty dye boys, it was the only place for me. And we really learned how to party, getting out on Grayson Street could really get a taco there was the best bar in the land. And the boss man that ran the place was one hell of a hand. The boss man that ran the place, he was one ram of a man. They really knew how to throw a party, yeah. We was getting down in taco land. Well, I wonder how my life would be if I never been to Taco Land. Getting down to the signs of Hercules, running with a punk rock band. Well, I wish we could go there, so maybe you would understand the lucky stars above Love and taco land, yeah we would just a dirty dapple Through classic Texas bar Any kind of music Come just as you are Any kind of music You didn't have to be a star Never really met a stranger in that tiny Texas bar. if I never been to Taco Land. Getting down to the sons of Hercules, running with a punk rock band. Well, I wish that we could go there, baby, you would understand. We would thank our lucky stars above, loving Taco Land. Yeah, we would thank our lucky stars above, loving Taco Land. Taco Land. Crossroads. Sterren van toen. De Canadese zangeres Michelle Wright heeft verschillende hits op haar naam. Take It Like a Man was een van Wright's doorbraakhits. Het bereikte de top van de Canadese country charts en was ook succesvol in de States. somebody who can take it like a man, steady and strong, not a lot of fuss and carrying on, true to a promise I can ride. can ride in the storm. Take it like a man who knows about love. Every little thing that a girl dreams of. Someone wise enough to understand. If you want this woman's heart. He Would Be 16 vertelt het emotionele verhaal van een vrouw die nadenkt over de zoon die ze ter adoptie heeft afgestaan en hoe hij nu 16 jaar oud zou zijn. Tot slot Safe in the Arms of Love, een van Wright's meest geliefde songs. Crossroads. Country Flashback. achter ons. Nu weer naar het heden. Bad Enough van de Tim Shelton Syndicate is een krachtige bluegrass track met emotionele tekst en sterke vocale prestaties van Tim Shelton. heeft wat voor ons in petto. Een beetje soul, een beetje country, maar vooral heel veel gevoel. Carried Away. Be careful what you're asking me Spotlight. Spotlight. Kirk Benar kennen we als zanger en bassist van de Canadese countryband South Mountain. Buck Owens and Whiskey is zijn tweede soloalbum. For a Minute There and There Stands the Glass staan scherp. There stands the glass That will ease all my pain That will settle my brain It's my first one today the glass that will hide all my tears, that will drown all my fears. Brother, I'm on my way. I'm wondering where you are tonight. I'm wondering if you are alright. I wonder if you think of me a glass Fill her up to the brim Until my troubles grow dim It's my first one today today Riley Green beschrijft een gepassioneerde ontmoeting met een geliefde. De inwoner van Alabama ziet af van traditionele romantische gebaren zoals wijn en rozen en komt meteen ter zake en vertelt het meisje dat hij wat heel anders wil. Worst Way, afkomstig van Don't Mind If I Do, vinden we terug op de vierde plaats in de favoriete album top 5. Presley werd bekend als de runner-up van seizoen 22 van American Idol. Voordat hij zich volledig op muziek richtte, speelde hij in de derde divisie van het voetbal in de States. Maar na meerdere hersenschuddingen besloot hij zijn sportcarrière te beëindigen en zich te richten op muziek.